Lega is fel voorstander, maar de Vijfsterrenbeweging ziet de aanleg niet zitten. Salvini wil dat het parlement volgende week, midden in de Italiaanse zomervakantie, bijeenkomt voor een vertrouwensstemming. Taxibedrijf Uber heeft het intellectueel eigendom, zoals de merknaam, in maart verhuisd van Bermuda naar Nederland. Het taxibedrijf kan hier rekenen op een belastingaftrek van 5,5 miljard euro over de winst, meldt persbureau Bloomberg. Uber zou met de Belastingdienst een zogenoemde ruling zijn overeengekomen, waarin die aftrek is gegarandeerd. Uber heeft overigens nog nooit winst gemaakt. Het hoofdkantoor voor niet-Amerikaanse activiteiten van Uber... is al sinds 2013 gevestigd in Amsterdam. Twee jaar geleden werd duidelijk dat het bedrijf vanuit Nederland... via Bermuda belasting ontweek. In Den Haag is een man van 38 neergestoken... en later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie hield kort na het incident een 17-jarige verdachte aan. Het slachtoffer en de verdachte zouden overburen van elkaar zijn... en hadden volgens een ooggetuige ruzie gekregen. Wat de aanleiding was is nog niet duidelijk... en ook niet wat er precies is voorgevallen tussen de twee. De politie van Den Haag doet onderzoek en zoekt nog meer ooggetuigen, schrijft Omroep West. Het Afrika Museum in Tervuren wil een ethische code opstellen voor zijn publieke activiteiten. Die code moet een respectvolle benadering van het Afrikaanse continent garanderen. Aanleiding is een Afro House Party afgelopen zondag in het Belgische museum... waarvoor het publiek werd gevraagd zich Afrikaans te kleden. Het weer vanavond en vannacht raakt het geleidelijk overal bewolkt. Morgen is het vrij warm en vochtig. Er vallen geregeld stevige buien, waarvan sommige met onweer, hagel en windstoten.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 Eh, een beetje ook in die eh, traditie hebben ze dat denk ik ook gemaakt. jongens van, uit, komen uit Nijmegen. Dezelfde plaats waar Colin Hoeven vandaan komt. En die, zoals gezegd, speelt dit weekend in... onder andere in Ameland. ik krijg een bericht binnen. Dat is wel heel erg opmerkelijk. Want dat heeft ook weer te maken met iemand die ook zijn album aan het promoten is. Namelijk Michel hebben, Dus ik eh, ben eh, nieuwsgierig eh, met wat, wat ik heb iets prikkelends. ja, zie kijk, ja, dat, dat zit er dus wel in. waarschijnlijk gaat dat zijn beslag krijgen ergens in het najaar. want Inertia, dat wordt gepromoot. En hij zal daar aan de hand daarvan zal hij natuurlijk ook ons gaan bezoeken. Dus dat gaat, wel, gaat wel gebeuren. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog uh, Zandvoortse muzikanten in de uitzending. Jazekers. Dit blokje eh, komt eh, echt uit Zandvoort vandaan. Marlene Scherps en straks ook op Wie de Goed te horen Lea Bos. Eh, Walk in the Sea. Daarbij krijgt eh, Marlene Scherps met dank eh, aan het influisteren van, van Dolly Tempierik André Huigen. Die, die werkt daar aan mee. die hoor je in dit, als tweede nummer achter So Over Fake Friends. En dat is natuurlijk van onze eigen zandwoordse Wendy Moore. this. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now that I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd How nice to invite me just to leave me out I see now you really feel like I got you some slack forget no more. I've been there before. I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends, tired of the pretend. did I mean to to do when all life is changing and living meets the past.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 En Leed in Zandvoort, zeg ik er maar even bij. Wie de Goed hoorde je daarvoor van Walking the Sea. Met de stemvokalen van, van Lea Bos, ook uit Zandvoort. En daarvoor Wendy Moore met So Over Fake Friends, ook uit Zandvoort. Ja, we hebben toch wel wat mensen die hier wat kunnen in dit dorp. Wat mij geïnspireerd heeft tot het volgende. Ik wil graag een muziekfestival gaan organiseren. En dat geef ik als werktitel Onrust bij de kust. Kijk, dat zijn nog eens minstens stevige teksten ik weet niet of ik dit ga delen en of ik daar heel veel vrienden mee ga maken in de regio. Maar dat interesseert mij heel weinig. Het is 18 minuten over 9, oftewel 12 minuten voor half 10. we gaan gewoon vrolijk verder naar dit Zandvoortse blokje van 3. En dat doen we met Nederlandstalige werk. En dat is van Anke Timmer. En dat, die heeft het over de broers. The Last Wave met uh, Pole Position. Ik zag eh, van de week ook weer een uh, statusmelding voorbij komen... waarin gevraagd werd om Max Verstappen te feliciteren met zijn tweede plaats. En het gevecht wat hij heeft eh, geleverd tijdens de Hongaarse Grand Prix. Met eh, wereldkampioen Lewis Hamilton. Het eh, gebeurde in de laatste drie ronden dat hij toch de pijp aan Maarten moest geven. Max Verstappen, maar ja, wat een wedstrijd. overigens is het andersom ook een paar keer geweest. Dat Verstappen Hamilton gewoon een beetje de baas is geweest. Dus het is een beetje van geven en nemen. Dit keer was Hamilton ietsje beter. Maar goed... Eh, Anke Timmer met Broers hoorde je daarvoor. En over de Last Wave eh, gesproken. We zijn bezig om ze hier naar de studio eh, te lokken. Maar dat heeft natuurlijk al aanleiding met, met dit nummer... wat je net hebt kunnen beluisteren. Er zit trouwens ook nog leuk commentaar in... van de sporticoon. Tenminste, de icoon onder de sportsverslaggevers bij de BBC. Murray Walker. Die in de jaren 80 samen met James Hunt... de wedstrijd verslagen voor zijn rekening Dan Nou, niet alleen dat, maar ook in de jaren 70 deed hij dat al. Ehm, goed, we gaan weer eh, verder met eh, de, de muziek Hollow Man en Lost. never makes no sense to dwell. For tomorrow is another day. And you just take whatever you need to suit yourself. And everyone else will do the same. Cause friends are just friends. And the one wasn't the one. is hier eh, geweest eh, samen met eh, Joost Wesseling. maar nu doet ze het helemaal solo. En af en toe haalt ze er wat sessiemuzikanten bij. Rufaida met haar laatste Ego. En daarvoor Hollow Man met Lost. En die hebben ook nog eh, oren eh, om hier te komen spelen. Ik wens ze eh, wat dat betreft heel veel sterkte. Want ze moeten vanuit het noorden van het land komen. Ergens uit Groningen moeten ze komen. Het zal dan de eerste keer zijn dat we gewoon een band uit het hoge noorden hebben. Maar goed, we hebben ze wel eens verder weg gehad. Die kwamen ze ergens uit Zweden vandaan. Ja, zelfs die hebben we hier gehad. Goed, ehm, dan een band die ook stevige muziek maakt. En dat is Jet Papillen met In Solitude. spent my nights here waiting for you So you could take me over Cause I'm broken and wired You'll make it better I paid the price my soul is due Life came down to the wire Cause I know I'll burn in fire Yeah, I'm going down on my knees before the altar with my prayers denied a disgrace for the only father That's missed the Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and solitude, both arms bound Twine and servitude, I'll crash down found time to weigh obeying the rules No, I don't belong in heaven Cause I'm made all out of seven Come take me under I gave my life and died for truth I'm now in hell On my knees before the altar With my prayers denied A disgrace for the holy father That's Mr. Divine In my heart, my dreams were gone and over. Of over alles waar ik zoveel van hou Geen therapie of landverraad Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat Geen idealen of het ligt Klimaattransitie of de grenzen dicht niet over dromen of over spijt. Of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat. Maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. la la la la la la gaat niet over mij, of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa, rassen, haat, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Gewoon een liedje dat nergens over gaat. La la nergens over gaat. Maar als je dan ook de tekst eh, erbij pakt, dan eh, is het ook inderdaad, eh, hoe voorzien je het? Jan van Piekeren, oh, maar hij heeft hulp, want daarom heet de band ook Van Piekeren. Die, hij draagt ook de naam van, eh, van Jan zelf. Een liedje dat nergens over gaat. Daarvoor Another World van eh, eh, onze grote vriendin Martijne Scherps. Walking the She. En daarvoor hoorden we Jet Papillen met In Solitude. Ehm, een liedje wat nergens over gaat, Marcus. het gaat ook helemaal nergens over, toch? Kijk je mij nou aan als <laughs> muziekrecensent, als technicus? <laughs> ja, Had je, eh, maar, maar eh, ik vind hem ook briljant gevonden. Ik weet niet, eh, heb je hem niet uh, bij je zitten luisteren? Het is wel leuk lied. Het is wel een leuk lied. trouwens, we hebben dus heel veel aandacht besteed aan het Zandvoortse project Walking the Sea. Ja. Dat gaat wel erg in overeenstemming met hoe vager, hoe alternatief eigenlijk toch wel, hè? Als, het, ja, vaag in de zin positieve zin van het woord. In de positieve zin, van het woord, inderdaad. <laughs> ja. Het, het, was weer eens wat vager dan het gemiddelde wat we draaien. Ja, ja, ja, ja, goed. Lekker pop maar. Ik, ik vergeleek het met uh, Catskills. Dus zat je mij verbaasd aan te kijken. Catskills, Catskills. Ja, vraag je dat aan mij? De man niet eens mijn eigen naam weet onthouden. Goed, maar... <laughs> oh, eh, eh, kun je je naam spellen, denk je? Ja, dat lukt nog net. <laughs> maar vraag me niet andere namen. Nee, oké, goed. Eh, maar goed, ik zal, we zullen hem even straks eh, buiten de uitzending eh, om. Maar daar leek het mee. voor de mensen die Catskills kennen hier van Alternative FM. nou, daar heeft het ontzettend veel van weg. Het is ook deze week, vier jaar geleden, dat er een Zandvoortse tragedie zich heeft afgespeeld hier voor de kust. Eh, dat was eh, een, eh, een Zambiaans meisje wat hier naartoe is gekomen. Die wilde ooit de zee zien. Uh, kwam met een gastgezin uh, uit Duitsland hier naartoe. En uiteindelijk uh, heeft ze het dan voor elkaar. pootje baden, maar dat pootje baden dat loopt gruwelijk mis. Stapt in een mui en kan het verhaal niet meer navertellen. En pas dagen later wordt het lichaam pas gevonden aan de kant van de Noordzee weet je ongeveer wel waar ik naartoe wil, eh, Marcus. Want eh, wij hebben hier in juni uh, Ruud Haveling over de grond gehad. En toen heeft hij dat liedje mooi weten te spelen. Maar hier horen we toch gewoon de versie zoals we hem kennen van Erasing Mind Mountains. En dat nummer dat heet dus Night Falls on the Town. photographs chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round.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 Is naar aanleiding van een hoorspel eigenlijk ook een, een, verhaal van Dylan Thomas. En dat heeft Fabiana Dammers omgezet naar een eh, muzikale arrangement. Eh, maar de tekst die is wel degelijk eh, van Dylan Thomas afkomstig. Daarvoor Nightfalls on the Town van niemand minder dan Ruud Houweling, Zandvoortse muzikant. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. het programma zit er weer op. En dus zeggen Marcus en ik in koor. Tot, volgende week kan niet scherper, maar goed. Eh, het ging nog redelijk eh, synchroon. Straks hebben wij natuurlijk onze vrolijke vriend uh, eh, Vader Veugen... met weer een nieuwe aflevering van het mooie programma Peaceful Radio altijd wel heel erg fijn om even de dag op de donderdag mee af te sluiten. En ik heb er nog eentje staan. En dat is ook eh, niet de eerste de beste. Want eh, dat is een band die, eh, die ik sinds 2010 hier als eerste airplay heb gegeven. Buiten hun eigen dorp om. dat is Alaska. En dat nummer dat heet Song voor Nick Drake. En het mag raden wie Nick Drake is.